Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer debatteert weer over de corona-aanpak van het kabinet. Vanochtend werden Kamerleden eerst bijgepraat door RIVM-baas Jaap van Dissel. Die had geen goed nieuws. Volgens hem is de extra besmettelijke Britse variant in ons land steeds dominanter aan het worden. De derde golf komt er hoe dan ook aan, denkt hij. hoe groot die derde golf wordt is toch natuurlijk zeer afhankelijk van eh, wat aan maatregelen intact blijft. En helaas is dan de conclusie vooralsnog dat daar toch eigenlijk het hele maatregel maatregelenpakket. Met uitzondering van die paar dingen die dan gaan veranderen. Eh, in die doorrekeningen belangrijk zijn om die Britse variant eronder te houden. Kortom, de scholen kunnen weer open, zegt hij. Maar verder moeten we er niet op rekenen dat er de komende tijd nog meer versoepelingen bij kunnen komen. Het ging vanochtend ook nog over spuiten en naalden in de Kamer. Want met de juiste spullen is het mogelijk om meer vaccin uit een flesje te halen. Er is alleen één probleem. Die hebben als Nederland op voorhand niet ingekocht. Die zijn ook weinig beschikbaar. Er wordt nu gekeken of het mogelijk is om meer van die spuiten uit het buitenland te halen. Een hele dikke blunder bij Ajax. De club gaf vorige maand een recordbedrag van 22,5 miljoen euro uit aan de nieuwe spits, Sebastien Aller. Maar door een foutje mag hij komend half jaar niet meespelen in de Europa League. De Amsterdammers zijn vergeten zijn naam door te geven aan voetbalbond UEFA. Ajax kijkt of ze de fout nog kunnen herstellen, maar waarschijnlijk wordt dat hem niet. Het aantal studenten is dit jaar opvallend hoog en dat komt door corona, zeggen universiteiten. Op dit moment staan 327.000 studenten ingeschreven, 8% meer dan een jaar eerder. Een paar studies springen eruit. Specifiek zie je grotere stijgingen in de sectoren economie en recht, maar ook in de sectoren natuur en techniek. Dus dat, eh, als ik daar een paar uitspringers er moet noemen, dan zijn dat die. Ook bij de lerarenopleiding PABO en zorgstudies gaat het goed. Het is vooral druk bij opleidingen doordat veel havisten, VWO'ers en mbo-studenten een tussenjaar skipten en direct doorschoven naar de collegezalen. Ook was er weinig uitval doordat eerstejaars minder studiepunten hoefden te halen. Het weer in delen van Noord-Holland en Friesland kan het erg mistig zijn. In de rest van het land is soms de zon te zien. Het is een graad of 9. Morgen is er veel bewolking. Valt er misschien een spatje regen. De temperatuur ligt tussen de 1 en de 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de weg gaat het prima in onze regio. Op het spoor wat minder. Tussen Amsterdam, Bijlmer, Arena en Maarsen rijden geen treinen.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 And my lyrics are provide electricity. Y'all nobody can tell you nothing cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want power with us. Inna the car with us, them not war with us. In the club, them want flex with us.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 Nederland gaat betere injectiespuiten aanschaffen. Dan kunnen niet zes, maar zeven mensen met één flesje Pfizer-vaccin worden ingeënt. De ziekenhuizen hebben die spuiten al. De GGD krijgt nu ook instructies over die zuinige manier van vaccineren. De Oegandese rebellencommandant Dominique Ongwen is door het internationaal strafhof in Den Haag schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Welke straf hij krijgt is nog niet bekend. De nieuwe ajax spit Sebastien Allaire kan niet in actie komen in de Europa League omdat hij niet op de spelerslijst van de UEFA staat. Ajax is vergeten om hem aan te melden. En het weer nog in het noorden bewolkt in wat regen en een graad of 4. Verder naar het zuiden wat zon en een graad of 10. think I forgot to breathe. Did you forget my name? I wrote your symphonies, they all just sound the same.